Franse media melden dat de lerares Spaans gaf op de school. Ze overleed voordat de hulpdiensten bij haar konden komen. De Franse onderwijsminister heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van het slachtoffer en aan de leerlingen en medewerkers van de school. VVD-Kamerlid Peter de Groot zegt sorry voor een uitspraak die hij deed over sociale huurwoningen. En zei vorige week dat minister De Jonge achterstandswijken uitrolt over heel Nederland... door gemeenten te verplichten om 30% van de huizen sociale huur te maken. Daar waren zijn collega-Kamerleden niet over te spreken. Die vonden dat hij op die manier mensen met een laag inkomen discrimineerde. Tijd voor excuses dus. Tegen de mensen eh, die ik daarmee gekwetst heb zeg ik ook sorry. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Eh, en ik had deze woorden dus ook niet moeten gebruiken. Ja, minister De Jonge noemde de uitspraak ook al liefdeloos. En Britney Spears heeft weer een bijzondere video op haar Insta gepost. Daarin vraagt ze fans opnieuw om niet de politie te bellen. Ze klinkt ook wat anders dan we gewend zijn. Dit is een stukje uit haar video, waar onze redactie trouwens niet in heeft geknipt. Slip in the back, a girlfriend helped me sew it. You sent me a dress I didn't have to make myself. <laughs> I can't believe it. I'm just saying, okay, now I'm so proud. I didn't even have to make it myself. Ja, een Australisch accent lijkt het een beetje. Eerder dit jaar hadden fans na het zien van dit soort posts de politie gebeld om te checken of Britney wel oké is. Maar in deze video waarschuwt Britney alvast dat het helemaal prima gaat. So guys, I just want you to know if I shut down my Instagram, do not call the cops. Don't ever be a rollercoaster. I got this dress as well. Never be a rollercoaster. Volgens de Amerikaanse entertainment-website TMZ zijn familie, familie en vrienden sinds kort extra ongerust... en wilden ze bij haar samenkomen om in te grijpen, maar dat ging niet door. Het weer trekken wat buien over, maar goed nieuws.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 In Noord-Holland eh, staat het compleet vast bij Amsterdam door een ongeluk op de A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel zijn er eh, drie rijstroken dicht. En daardoor staat het compleet stil op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 over 4 kilometer.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 Dit is ZFM. Look at this face I know the years are showing Look at this life I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. An answer. So much I've never broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. No. know van Zandvoort, op 106.9 FM tweede uur begonnen met Don't Know Much van Linda Ronstedt en Aaron Neville. Gevolgd door Adele met Easy On Me.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 Vindt u samen eten ook zo gezellig? Schuift het dan eens aan bij Eetclub De Blauwe Tram in restaurant Rabbel... voor een bereide, warme gangen maaltijd. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. De kosten is 11,75. Voor meer informatie of aanmelden, mail of bel met e e.lfrink at plus.zandvoort.nl of bel naar 06 44 4468 3110.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 If you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call me. third world. Maybe it's his first time around. Doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, the sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, Amen, Hallelujah. If you be my bodyguard, I can be all on. Dit waren achterin volgens Let Her Go van Passenger... gevolgd door Paul Simon, You Can Call Me L. Heeft u uw inkomen op orde? Ben je het overzicht kwijt over je geldzaken? Krijg je post die je moeilijk vindt? Weet je niet hoe je rond moet komen? Kom naar de werkplaats van Inkomen op Orde voor hulp en ondersteuning. Samen leren we hoe we weer inzicht krijgen op je geldzaken. Dan kun je een gevoel van vrijheid geven. Elke woensdag van half tien tot twaalf uur. En de locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. Time after time, Cindy Lauper. was een popgroep rond de tweelingbroers Robin Gibb en Maurice Gibb. En hun oudere broer Barry Gibb. De broers werden geboren op het eiland Man, maar in 1958 emigreerden ze naar Australië. Daar begon hun carrière, waar ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single 'Spicks and Specks, hun eerste gelijkmatige album, een grote hit scoorde in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. Van de vier broers is er nog maar één in leven, namelijk Barry Gibb. Hier zijn de Bee Gees uit 1997 met To Love Somebody. love somebody, to love somebody the way I love you. Oh, no. you don't know what it's like.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 Lenny Koer, een Nederlandse singer-songwriter. En Lenny is geboren in 1950 en die wordt dus vandaag 73 jaar. Op 17 maart 1967 won Lenny Koer het cabaret der onbekende in Eindhoven met haar liedje Laat maar, waarvan Armand de tekst schreef. En in 1969 was zij een van de vier winnaars van het Eurovisie Songfestival met het lied De Troubadour. In oktober 2020 maakte de zangeres bekend dat ze weer een album ging opnemen. De single, nog steeds een troubadour, geschreven door Stef Bos, kwam in 19 november 2021 uit als voorloper van het nieuwe titeloze album dat op 28 januari 2022 verscheen. Tijdens het WK van 2022 bracht ze voor de BNN-VARA-programma Even tot hier een ode aan bondscoach Louis van Gaal getiteld Admiraal van Gaal op de melodie van de troubadour. Vlak nadat Nederland zich plaatste voor de kwartfinale. Hier is Lenny Koer met de troubadour. Hij zat zo boerdevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het que furent de ton roubadour, de ton roubadour als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs, zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land, een kerelslied van zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang. Het troubadour, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied vergeten want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Oh, oh. slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te steunen... is op woensdag 15 februari een landelijke actiedag georganiseerd. De gemeente Zandvoort heeft bekendgemaakt dat 25.000 euro is gedoneerd aan Giro 555. Grote humanitaire rampen, zoals aardbevingen en overstromingen... vragen om solidariteit van de hele wereld met de slachtoffers. Zandvoort steunt de landelijke actie, ook omdat er in ons dorp mensen wonen met dierbaren in het getroffen gebied, al dus de woordvoerder van de gemeente.